Helaas is het wel zo dat zij eh, eh, los van de afhandeling bij, bij eh, welkom energie. Dus bijvoorbeeld dat zijn welkomstkorting en dat soort dingen. Eh, moeten ze bij ons ook rekenen op hogere prijzen. Hoeveel meer de klanten moeten betalen kan Eneco nog niet zeggen. Klanten van welkom energie balen in ieder geval flink. Sommigen zeggen tegen NOS dat ze bang zijn in de financiële problemen te komen. In de haven van Antwerpen zijn deze maand opvallend veel Nederlandse criminelen opgepakt. Tot nu toe gaat het deze maand om 25 uithalers, waarvan er 22 uit Nederland komen. Deze criminelen halen gesmokkelde drugs uit zeecontainers. De meeste KPN-winkels in Amsterdam en omgeving hebben geen telefoons meer op voorraad. De winkels zijn leeggehaald vanwege alle gewapende overvallen op de winkels de afgelopen weken. Een van de telefoonwinkels is sinds vorige week zelfs helemaal gesloten... nadat de vestiging twee keer in één week was overvallen. En bij Huis Ter Heide in Drenthe is de explosieve opruimingsdienst de hele middag druk in de weer geweest. Een vrachtwagen van Defensie kantelde daar vanmorgen met aan boord een hoop munitie. Het gaat om uh, klein kaliber munitie. Eh, in de volksmond ook wel munitie bestemd voor bijvoorbeeld pistolen en geweren. Maar eh, daarnaast zijn er ook mortiergranaten aanwezig. Het spul belandde op de weg en in het water en moest dus snel worden opgeruimd. En dat was een heel precies werkje voor de opruimingsdienst. Staat de munitie op scherp als gevolg van de klap die het heeft gekregen? Of is de munitie gewoon nog veilig te transporteren? Het gaat om een groot aantal pallets. En we moeten dus elk artikel moeten we inspecteren om te kijken wat de staat daarvan is. En dat is gelukt. Alle munitie is inmiddels weer veilig opgeborgen. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen een droge en zonnige najaarsdag. Erg zacht. In Limburg kan het zelfs 18 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de avondspits alweer bijna voorbij. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 Oh, mamma mia, ma, ma, mamma mia, ah. They wanna arrest me, but I was just having fun. I swear that I'm not drunk, and I'm not taking drugs. They ask me why so hot, cause I'm Italiano. Oh, love. mamma mia! command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on mamma, mamma mia.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 KPN haalt in de regio Amsterdam de voorraad telefoons uit de winkels... vanwege de vele gewapende overvallen in de laatste weken. Met name in Amsterdam-Zuidoost. Eén KPN-winkel is sinds vorige week donderdag dicht. Die vestiging was twee keer in één week overvallen. En in de Verenigde Staten is het eerste genderneutrale paspoort uitgereikt. In plaats van de F van female of de M van male staat er een X in. In Nederland is in 2018 voor het eerste de van iemand die zich niet als man of vrouw identificeert aangepast naar X in het paspoort. Het weer, vannacht minima tussen 6 en 8 graden en een mistbank. Morgen zonnig, droog en temperatuur tot mogelijk 18 graden in Limburg. van je houden kom, Echt waar, ik eet het meteen. Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Kan mij niet schelen als je bent. voor jou voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel. Al komt de zon niet op, al valt de van Zandvoort, op 106.9 CFFM my shirt. Something's jumping. Jumping in my shirt. Jumping in my shirt. Something's jumping. Jumping in my shirt. goodbye. Baby, I in my stones. Let it rain, I your plane in the bank, coming down like a Dow Jones.